Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Nijnselt en de vier mannen aan. Volgens het Eindhovens Dagblad had een van de vrouwen zelf met de politie gebeld. Ze zou het pand hebben omschreven waar ze op uitkeek. Voor zover bekend zijn de vrouwen niet gewond. De toedracht is nog onduidelijk. De vier mannen worden verdacht van vrijheidsberoving. In de buurt van Valkenswaard is een man onwel geraakt bij de fonds van een grote hoeveelheid drugsafval. Het gaat om de eigenaar van het terrein die wilde kijken wat er op zijn land was gedumpt. Het afval was opgeslagen in drie grote containers en een aantal jerrycans. Doordat een van de containers lek was, ademde de man een nog onbekende stof in. Hij is door hulpverleners ter plekke behandeld, maar hoeft uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Het drugsafval is inmiddels opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Noord-Korea is een van zijn onderzeeërs kwijt, dat zeggen Amerikaanse legerfunctionarissen. Het vaartuig is mogelijk gezonken. Het Pentagon wil de berichten niet bevestigen, maar ingewijden zeggen in de Amerikaanse pers dat de duikboot vorige week is verdwenen tijdens een oefening. Sindsdien zijn er door het Amerikaanse leger schepen waargenomen die op zoek zijn naar de onderzeeër. De laatste tijd is de spanning op het Koreaanse schiereiland weer opgelopen... door de grote jaarlijkse oefening van Zuid-Korea met de VS. In verband hiermee waarschuwde Pyongyang gisteren nog... voor een preventieve aanval op Zuid-Korea. Het weer in het noordoosten en noorden kan het eerst nog een tijdje bewolkt en grijs zijn. Maar verder krijgen we een vrij zonnige dag. Het wordt een graad of 9 à 10. Maar door de noordoostenwind voelt het wat kouder aan. Morgen ook geregeld zon, maar vanuit het noorden komt bewolking opzetten. De komende week blijft het droog en is het tussen de 8 en 11 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Nina Simone. I put a spell on you. Cause you're mine. yeah, yeah, yeah. I put a spell on you because. Put Onmiskenbaar Nina Simone. Helaas eh, overleden, maar eh, forever in onze gedachten. Lounge jazz is ook altijd heerlijk om naar te luisteren. I'm Easy. The Quiet Storm mix van Jazzy Lee. Het album heet Chill Lounge Define. No one sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, See, I beg, stole, and I borrow. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm artiest heette Jazzy Lee. Ik kent het nummer natuurlijk van Lionel Richie. Dat is dan weer popmuziek, maar dit is een beetje voor jazz. De jazzy vorm van eh, Easy. En als we nou toch met Lionel Richie bezig zijn... dan heb ik ook nog een, uh, een jazz tintje rond All Night Long. Wow, Dit is dan eh, Aaron Teaser en een nieuw jazz. Collective, denk ik. Hè? Even kijken of dat klopt. Raise the roof, have some fun. Throw away the walk to the dawn. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramel, fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party, carol, fiesta forever. Come on and sing along all night long, all night, all night long, all night, all night long. Yeah, all night long. Oh. People dancing all in the street see the rhythm holding their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on. Feeling in your heart and feeling in your soul. Let the music take control. We're going to party, lining, fiesta forever. Come on and sing my song. We're going to party, lining, fiesta forever. Come on and sing my song all night long, all night Aaron Tazer. En dan Aaron met dubbel A. En dat moet dan niet zijn, zoals ik eerder zei, de New Jazz Collective... maar de New Jazz Affair, ja. Heerlijk zwingende muziek all night long. U kent het allemaal van Lionel Richie. En dat, toen swingde het allemaal. Dit, dit is echt, uh, ja, kon nauwelijks eh, stil blijven zitten op mijn krukje, luisteraars. We hebben eh, natuurlijk Zandvoort Lunch. Dat heeft u elke dag bij, bij Radio Zandvoort. En daar luistert u natuurlijk ook gezellig massaal naar. En daar komt altijd een repertoire van Lee Rittenauer voorbij. Want het is de openingstune. favoriet ook van Ruud Jansen. En, en Dave Grusin met name natuurlijk ook. Eh, en ik ga daar een nummer van draaien. Zomaar eens eh, voor de verandering. Get up, stand up. Geldt voor u ook met uw kopje koffie. Opstaan, recht in de kamer en eh, genieten van de Zandvoort Jazz. Dan mag ik hier rapje. met eh, Lee nou Een fenomenaal duo. Nou, we dachten trouwens van die muzikanten die er allemaal omheen eh, spelen. Ook niet te versmalen hoor, denk erom. En eh, zo op de zondagochtend lekker luisteren naar jazzmuziek op de bank bij Radio Zandvoort. Isn't it romantic? I've never met you Yet never doubt, dear, I can't forget you. I've thought you out, dear. I know your profile and I know the way you kiss. Just the thing I miss on a night like this. If dreams are made of imagination, I'm not afraid of my own creation. With all my heart, my heart is here for you to take. Why should I quake? I'm not awake. Isn't it romantic? Music in the night, a dream that can not be heard isn't it romantic? Moving shadows right, the oldest magic word. I hear the breezes playing in the trees above. While all the world is saying you for love, isn't it romantic? young on such a night as this. Isn't it romantic? Every note that's sung is like a love. such a night as this? Isn't it romantic? Every note that sung is like a lover's kiss. ik zei dat al, lekker op de bank eh, samen luisteren naar uh, eh, ZFM Zandvoort is dit romantic. Eh, tenzij natuurlijk, luisteraars, tenzij u tegen uzelf moet zeggen... ja, ik zit maar alleen op de bank. I ain't got nobody. Twinkle's Band meets eh, Neva Raffaello. Dat is de dame die u hoort zingen. Dutch Spring College Band. En eh, luisteraars, eh, als u nou eh, vandaag wilt genieten... dan moet u gewoon lekker een strandwandeling gaan maken hier in Zandvoort. Want dat is natuurlijk... dan kunt u ook, bij de horeca kunt u ook nog een lekker cappuccinootje nemen... of een, of een wijntje vanmiddag. En dan kunt u genieten van het prachtige weer. Het blijft de hele week, blijft het trouwens mooi weer. en de mensen die nou zeggen... ja, ik heb zo'n hekel aan maandag... Nou, dat kan natuurlijk gebeuren als je dan weer vroeg je bed uit moet en moet werken. Dan ga ik u een beetje opbeuren. Natuurlijk dat doe ik met Herb Alpert en zijn Tijuana Brass... die ik ook het eerste uur al draaide. Maar nu met de, de eh, eh, papa's en mama's hit Monday, Monday. Een zwingend Monday, Monday. Monday. altijd vrolijke muziek, zeg ik altijd maar, van Herb Albert en zijn zwingende Latin jazz band, de Tijuana Brass. Met Monday Monday, voor de mensen die eh, er een beetje tegenop zien om morgen weer eh, vroeg aan de slag te moeten. Ja, toch moet het, Als u, eh, als u eh, eh, beleg op uw brood wil, als u, als u überhaupt brood wil, want zo zou u eigenlijk moeten, moeten beginnen om het aan te kondigen. Dan moet u echt eh, maandag paraat zijn bij uw werkgever. Ik kan er eh, eh, voor de rest niks leukers van maken. Nou, niet huilen, vooruit, kom op. We gaan eh, genieten van Jazzy James Jr. met de Boga, nee, de Bodega 10 PM. PM, nee, PM, sorry. Uh, jazz en Watermix. Nou, eh, het wordt hier vochtig in de studio kennelijk. Maar ja, het water al binnen, heb je het al. Gedonder in de glazen zou ik blijven willen zeggen. ja, ook weer lekkere muziek. Lekkere, eh, relaxte muziek. Ja, 10 PM Watermix, zo heet het nummer, ja. Lekker relaxed hoor. Jesse James Jr. was dit. We laten het water even achter ons en we gaan eventjes met Warren Kevington naar Phoenix. By the time I get to Phoenix, weliswaar. By the time I get to Phoenix, Warren Covington was dat, luisteraars. Easy does it. Dit is de Big 18. deze zondag de 13e maart. Eh, ik zei het al eerder, George Martin natuurlijk overleden, de vijfde Beatle. Ik ben eens gaan spitten of er nou ook Beatle-muziek eh, jazzy is. Ja hoor. Oh, darling. De Coltrane Quartet. jazzy uitvoering van het Beatle-nummer Oh Darling. Nou, kan u verzekeren na het aanhoren van dit nummer... zeg ik tegen mezelf, I feel fine. ser she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. He buys her diamond rings, you know she said so. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine. Yeah. The 48 Our State Collective was dit met eh, I Feel Fine. Leuk hè, Beatles in de uh, jazzy jasje. Nou, pak er nog een. I Wanna Hold Your Hand. me was dat met, samen met Francis Trevor. En ik heb u laten genieten van een aantal Beatle-werkjes in een beetje jazzy jasje. Moet ook wel eens kunnen, vind ik dan zo. Eh, kijk op mijn klokje, luisteraars. En ik zie dat we alweer uh, rap naar de klok van uh, eh, 12 uur gaan. Dus ik moet alweer afscheid van u gaan nemen. Maar dat doe ik nog een keer met Rob Mostert en zijn Hammond Group. Want dat zijn zulke zwingende mannen. En we, hij neemt ons mee naar het verleden. Back in time. Rob Mostert en zijn groep. i am not a jealous type of girl. But when I see my man all over her, hmm, with his bare feet on the pedals, y'all, I'm tripping. Cause I know I can't compete with a lady that's so rough and neat. She takes him back in time something. slipped a town. Ik eh, neem echt afscheid van u. Dat is bijna 12 uur. En eh, ja, dan moet ik er echt een puntje aan gaan rijden. U luistert naar Back in Time, eh, de Rob Mostert Groep. De Rob Mostert Hammond Group, zo moet ik het zeggen. Ik ga genieten van mijn zondag. Ik hoop dat u dat ook doet. Dank u allemaal voor het luisteren. Weer naar ZFM Zandvoort. Zandvoort Jazz, al 25 jaar natuurlijk een begrip hier bij uh, Radio Zandvoort. fijne zondag en een fijne week.